Renate Kok met het NOS Journaal. Premier Schoof legt morgenochtend in de Tweede Kamer een verklaring af... over de val van het kabinet en de gevolgen. Het gebeurt om kwart over tien. Daarna debatteert de Kamer over de val. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans liet al weten... dat hij niet alleen Schoof ter verantwoording wil roepen... maar ook de coalitiepartijen PVV, VVD en NSC en BBB. Andere oppositiepartijen sloten zich daarbij aan. Schoof bood vanmiddag op Paleishuis ten Bosch het ontslag van zijn kabinet aan. Eerder noemde hij tijdens een persconferentie... het terugtrekken van de Pvd. PVV uit de coalitie onnodig en onverantwoord. PVV besloot vanochtend uit het kabinet te stappen... omdat er volgens Wilders te weinig werd gedaan op het gebied van migratie. Een jongen van 17 uit Den Haag heeft een werkstraf van 40 uur gekregen... voor zijn aandeel bij de rellen in Scheveningen. Hij is de eerste die veroordeeld is voor die ongeregeldheden een maand geleden. Grote groepen jongeren gingen toen op de boulevard met elkaar op de vuist. Toen de politie eraan te pas kwam, keerden ze zich tegen de ME. Een kind heeft korte tijd in coma gelegen door het eten van Haribo-snoepjes waarin cannabis bleek te zitten. Een woordvoerder van een ziekenhuis in Twente bevestigt dat aan RTV Oost. Na het eten van de colaflesjes van Haribo raakten meerdere leden van het gezin onwel. Twee kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht van wie er één dus even in coma lag. Beide kinderen maken het nu weer goed. Nadat het gezin melding had gemaakt bij de politie... besloot Haribo vorige week tot een terugroepactie van de colaflesjes. De Nederlands-Hongaarse choreografe Christina Duchatel is overleden. Duchatel staat bekend om choreografieën waarin ze moderne dans, muziek en beeldende kunst samenbracht. Christina Duchatel was al enige tijd ziek. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond in het oosten nog zon, elders bewolkt. In het westen ook af en toe regen. Ook vannacht nu en dan regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgenmiddag is het vrijwel overal droog, af en toe zon ook. En maximaal 19 graden dan. Dit was het NOS Journaal.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 En weet dus precies waar ze over praat op haar debuutplaat. Tales of the Dark West staat vol met verhalen, waaronder Calico Cole, over haar ervaring in het Wilde Westen. Natuur, dieren en hard werken zijn veelbelovende thema's waar de singer-songwriter uit Nashville raad mee weet. Crossroads. Country Flashback. De afleveringen in juni hebben geen act van de maand, maar gaan over songs. Mercury Blues werd in 1949 geschreven. Het heette oorspronkelijk Mercury Boogie. Het nummer werd twee generaties later populair gemaakt door Alan Jackson, wiens cover uit 1993 de tweede plaats in de country hitlijst bereikte. out of Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. tell you what I would do. I'd go downtown, buy a Mercury or two. I'm crazy about a Mercury. Lord, I'm crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Yeah, I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down 1986 vertelde Dwight Jokum... Die Cadillac betekende dat je het gemaakt had. Als je uit de heuvels van Kentucky kwam met een Cadillac, was je iemand. is het favoriete album van de maand. Every Anna neemt op haar tweede album ook met grote regelmaat gas terug en schuift dan flink op richting de Amerikaanse rootsmuziek. Van mij hoeft Every Anna niet te kiezen tussen pop, rock en country, want in alle genres kan ze uitstekend uit de voeten. Grave is de song die ze vertolkt. Muzikaal bouwt Sheltered voort op de kenmerkende meerstemmige zang van de Castello's. Met warme, harmonieuze samenzang centraal in het refrein. De sound doet denken aan 70s country rock, maar blijft stevig geworteld in de traditie. Leftovers zijn vaak songs die artiesten bij elkaar sprokkelen en op plaat zetten als hun platenmaatschappij iets verschuldigd zijn of hun huur niet meer kunnen betalen. De kwaliteit laat dan ook vaak te wensen over. Maar dat is niet van toepassing bij Jason Eady. Things I Keep Telling Myself. Fresh New Country. Drink more than I used to. And I sleep a little less. It's not what I'm supposed to do, but I do it nonetheless. I don't like confrontation, but it's getting hard to tell got a reputation and I would like to keep it to myself. And I hear what the people say, but I just don't give a damn. I let it roll right off my back, cause they just don't understand. What do they know? trying to please anyone else. Yeah, these are the things I keep telling myself. Don't get me wrong, I like the company we're all after something It's just out of reach. We all make excuses, I'm no exception to the rule. But lately, all my reasons have got me feeling like a fool. And I hear what people say just don't give a damn. I let it roll right off my back, cause they just don't understand. What do they know anyway? I ain't trying to please anyone else. Yeah, these are the things I keep telling myself. people say, but I just don't give a damn. I let it roll right off my back, cause they just don't understand. What do they know anyway? I ain't trying to please anyone else. Yeah, these are the things I keep telling myself. Yeah, these are the things I keep telling myself. Met deze cover neigt Marshall Falcon naar de Tex-Mex. Dat geeft deze song toch een heel andere sound. Nexus 42 is een akoestisch album dat gedurende het jaar aangevuld wordt met vooral covers van eigen werk, maar ook nieuwe muziek van Silverada, de countryband die voorheen Mike and the Moonpies heette. I know time's been tough left You put the kids to bed I know I've had a few And to you it's a few too many We both said the kind of things We wish we'd never said quite as often as I used to. So if you turn out the are open. Both of us are hoping we're not the first to fall asleep. I don't know what to say, and you don't tell me what you're thinking. When I finally find the words, you ain't got the energy.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 I'm Walking is de eerste song. hoping that you'll come back to me. I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you'll come back to me. What you gonna do when the well runs dry? You gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I believe I die. I'm walking, yes indeed. I'm talking about you and me. I'm hoping that you'll come back to me. you'll come back to me. What you gonna do when the well runs dry? You're gonna sit right down and cry. What you gonna do when the same bye-bye? All you're gonna do is dry your eye. I'm walking, yes indeed. I'm talking about you and me. I'm hoping that you'll come back to me. Well, I'm walking, yes indeed. I'm talking about you and me. I'm hoping that you'll come back to me. I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you'll come back to me. Over zangeres Lois Johnson is weinig bekend en misschien is deze samenwerking met Hank Williams Jr. haar meest bekende resultaat. We horen haar samen met Hank in Stop and Think It Over en Send Me Some Lovin'. Het album waar deze songs van afkomstig zijn werd in 1972 uitgebracht. We gotta stop and think it over. Country Flashback. ons. Nu weer naar het heden. Haar debuutalbum Drowning in Dreams nam ze nog op in haar badkamer. Op haar tweede plaat gaat het er wat professioneler aan toe en schakelde ze een band in. Er is dus een hele nieuwe dimensie aan de country van de singer-songwriter uit West Texas toegevoegd. Ook is de plaat over het geheel wat uitbundiger. Cat Hasty met Breaking Up the Band. keep your hands off of me, known you get tired. But I started drinking and my heart's a breaking and I'm good at taking things too far. I can't control it, everybody's eyes are rolling and I'm gonna send it all up in flames. But how could I resist a man who looks like this? Baby, trouble's been calling my name. Cause tonight I'm breaking up the band Honey, where you you been? Every bed stumbled in from Syracuse to San Angelo. You think that I was better, but that's me without the liquor, and I'm gun hot and ready to go. Cause tonight I'm breaking up the band Except for the blue jeans Long hair, no dreams It's a real dead end road I should've stayed sober Cause this band is over I hope you can find your way home Cause tonight I'm breaking up the band Taylor Hunnicutt is hot en dan doelen we op de muziek van de singer-songwriter uit Alabama, die bekend staat om haar knallende mix van Southern Rock en Americana. Op de nieuwste single van Low Water Bridge Band horen we echter in een ingetogen bijrol. Maar ook daar is ze goed in. Forest House is het nieuwste album van Jenny Mitchell, winnares van de prijs voor beste countryartiest van Nieuw-Zeeland. Volgens haar eigen woorden staat het album vol met liedjes die alles weerspiegelen wat er zich binnen de vier muren van een huis afspeelt. Nieuwe beginpunten, eindes, het goede, het slechte, het nostalgische en alles daartussenin. Where the Water's Cold is de eerste song. Vervolgens luisteren we nog naar Little Less Lonely. Way down south where the water's cold And the girls don't do what they're told Where the rumors run like the moonshine flows Way down south where the water's cold southwest Roads met countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. Half Empty is wat ik een honky-tonk barstormer zou noemen. Een uptempo country knaller die met zorg is gemaakt om je van die barkruk te krijgen, je op te vrolijken, de drank in je glas op te peppen en wat zaagsel over de dansvloer te gooien.